Daar werden in de jaren 60 en 70 zeker drie scholieren misbruikt. Van Duin stond in de jaren 70 aan het hoofd van de Salesianen in Nederland. In het programma Kruispunt Radio reageerde Van Duin voor het eerst op het schandaal dat afgelopen week aan het licht kwam. Hij noemde seksueel misbruik een schending van de waardigheid en de integriteit. Daar komt nog bij dat het in een opvoedingssituatie is gebeurd, zei Van Luin. Hij pleit voor een grondig onderzoek naar de zaak. Als voorzitter van de bisschoppenconferentie zet hij de kwestie binnenkort op de agenda. In Rotterdam sluiten ook de SP en GroenLinks samenwerking in een college met Leefbaar Rotterdam uit. Dat bleek tijdens het slotdebat van RTV Rijnmond in het stadhuis in Rotterdam. De PvdA had Leefbaar Rotterdam al uitgesloten en daarmee is er met de huidige zetelverdeling in de Rotterdamse gemeenteraad een meerderheid tegen samenwerking met de partij van Marco Pastors en Ronald Seurensen. Sørensen was in 2002 een van de oprichters van Leefbaar Rotterdam. Het trok destijds Pim Fortuyn aan als lijsttrekker. Na de moord op Fortuyn nam hij het fractievoorzitterschap van hem over. Maar die functie legt hij na de verkiezingen van woensdag neer. Sørensen wil wel raadslid blijven. De website van ABN AMRO ligt sinds begin van de avond uit. Dat betekent dat er geen van de klanten van de bank digitaal kan bankieren. Volgens de bank is de oorzaak een technische storing en is er geen sprake van een aanval van hackers. Het is niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Klanten van ABN AMRO kunnen wel telefonisch opdrachten geven via het callcenter van de bank. Het weer, vanavond harde regen en wind, vannacht droger, het koelt af tot 3 graden.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 We zijn beland in de tweede uur. Dat is eh, begonnen met Eternal Light eh, van het label Phoenix Muziek. Even kijken of ik... Eh, oh ja, dat is van Novos Gregorianas. Zo heet ze. deze cd van het label Phoenix Muziek. Ik zei het al. We gaan naar de muziek van Osho. En van Osho is Deva Premal en Mind. En een prachtige cd en dvd in concert met Special Guest Manos. En ehm, ja, <clears throat> ik heb die dvd natuurlijk een paar keer mogen bekijken en eh, alle lof daarvoor. Van de cd in ieder geval dit fraaie nummer. Veel luisterplezier. We use pure sound vibration as a medium to break up dense energy and encourage the free flow of prana or vital force throughout the body. By entering into a deep state of relaxation, opening up and melding with high vibrant sound, images, memories, and emotions may surface. Simply witness and allow the process without expectation, without judgment. In this way, old restrictive patterns may be released, allowing new channels of creativity to awaken. Lie down comfortably on your bed or the floor. Support your body so that you are comfortable. You may cover your body with a blanket if you wish. Relax the arms by the sides of the body with the palms upward in a gesture of surrender. Soften the facial expression and allow the feet to fall loosely out to the sides. Take a long, slow, deep breath in, and as you breathe out, feel yourself letting go. Let go of all the events of the day and allow yourself to be here now or the practice of meditation. Again, breathe in deeply, and as you breathe out, feel the whole body soften to the floor. And once more, inhale, fully present in this moment, and exhale, whole body relaxing. as the music begins. Feel the sounds flow into and around the body and allow yourself to journey from the tribal sounds of the didgeridoo in Muladhara Chakra through the natural sounds of falling rain, flowing on into the river and out to the vast ocean of Swadhistan. Let the fiery gongs awaken Manipur at the solar plexus, and then follow the call of the flute into the heart center. The bells will summon you into Vishuddhi Chakra at the throat and the mantra Om resounds in Agni Chakra, the third eye. From here, angelic voices and the crystal bowl lead us finally into the higher realms of Sahasrara. Puskor en Halina met Alive and Love Recording. Nou, het is tijd, tijd, neem me niet kwalijk, het is tijd, heb je met al die Engelse termen. Het is tijd om te gaan slapen, hè? asleep. Ehm, en dat gaan we dan ook doen met A Changed, ik weet niet, eh, van Robert Guest en The Winds of Song. Ehm, of wat, wat voor tempo muziek het is, eh, weet ik niet. Maar dat doet er verder niet toe. Ik ga in ieder geval eh, afscheid van je nemen. Mijn naam is eh, Benno Veugen. Hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tap Zeppi, aflevering 661. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Een hele, hele goede nacht. Dag.